friend, don't turn around. It's gotta stop, there's peace to be found. Took some time to find your way. Ease your mind, hey, don't be afraid.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 转。 van Zandvoort, op 106.9 FM another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 Schippers zegt tegen NRC Handelsblad dat het verplicht meebetalen noodzakelijk is om de zorg in ons land betaalbaar te houden. Afschaffing kost volgens haar 3,7 miljard euro en daardoor zou de ziektekostenpremie enorm stijgen. De VN is bedroefd en teleurgesteld dat een hulpconvoi van de VN nog steeds niet naar Aleppo is vertrokken. De 20 vrachtwagens wachten al ruim een week aan de Turk-Syrische grens op toestemming om naar Aleppo te rijden. De kans dat de Syrische regering alsnog toestemming geeft lijkt klein. Het staakt het vuren wankelt. In het oosten van de stad zitten nog altijd 275.000 burgers vast tussen de strijders. Ze hebben geen voedsel, water of medicijnen. McDonald's moet mogelijk een half miljard dollar betalen aan de Europese Unie. De Amerikaanse multinational krijgt mogelijk een forse naheffing van Brussel. De fastfoodketen wordt onderzocht op belastingafspraken. De politie in Duitsland heeft een man opgepakt die supermarktketen Coop zou hebben afgeperst. Hij werd in Kiel in Noord-Duitsland van zijn bed gelicht. De verdachte wilde 3 miljoen euro van de supermarkt. Om die eis kracht bij te zetten dreigde hij vergiftigd voedsel te verspreiden bij scholen. Op een schoolplein in Kiel werd marsepein gevonden met een stof waarvan mensen ziek kunnen worden. Ook zou de Duitser bommeldingen hebben gedaan. Internationale brandstofbedrijven maken in Nederlandse en Belgische havens giftige diesel en transporteren die naar Afrika. Een Zwitserse organisatie heeft daar voor het eerst bewijs over gepubliceerd. De brandstof is goedkoper om te maken dan zuivere diesel en bedrijven komen zo van hun gif af. Volgens de onderzoekers is dat onwettig. De bedrijven komen ermee weg omdat er nauwelijks milieunormen zijn in de Afrikaanse landen.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 dancing